uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat voor alle slachtoffers van de ramp met MH17 een overlijdensakte regelen, nog voordat de identificatie is afgerond. Zo'n collectieve aanvraag is nog nooit eerder ingediend. Voor nabestaanden is die akte belangrijk om bijvoorbeeld een huurovereenkomst te kunnen stopzetten of een huis te kunnen verkopen. Het herstel van de woningmarkt gaat sneller dan verwacht, dat zeggen woningmarkteconomen van de Rabobank. Dit jaar zal het aantal verkochte woningen uitkomen tussen de 135 en 145.000 huizen. Voor 2015 is de verwachting nog beter. Rabobank denkt dat het herstel sneller gaat doordat de hypotheekrente erg laag staat en daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt gegroeid. Vanuit de Gazastrook is het zuiden van Israël weer beschoten. Dat gebeurde vlak na het aflopen van het driedaagse bestand tussen Hamas en Israël een klein uurtje geleden. Een paar uur voor het bestand zou aflopen waren er ook al twee raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook. Hamas ontkent daarvoor verantwoordelijk te zijn. Een woordvoerder van Hamas zegt dat het staakt het vuren niet wordt verlengd, maar dat in Cairo wel wordt verder onderhandeld. President Obama geeft toestemming voor luchtaanvallen op strijders van ISIS in het noorden van Irak. Zodra ze de levens bedreigen van Amerikanen of van onschuldige burgers die zijn gevlucht, worden de strijders vanuit de lucht aangevallen. Het is niet de bedoeling dat er ook weer Amerikaanse militairen naar Irak gaan, zei Obama. In een ziekenhuis in Amsterdam is Christina Deutekom overleden, een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom debuteerde in 1963 met De Koningin der Nacht van Mozart. En ze zong die rol ook in grote operazalen in New York en Milaan. Ze beëindigde haar carrière in 1986. Ze overleed gisteren na een ongelukkig geval en werd 82 jaar.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 La Bomba. Leila Uste. Eh, ook weer van eh, Ibrahim Ferrer van Buena Vista Social Club natuurlijk. Ehm, ja, het volgende. Ik, wil, eh, ik kwam, was vanmorgen een beetje aan het scrollen. Ik zocht eigenlijk een mooie, een mooie speech. van, ik ben langs bijvoorbeeld Charlie Chaplin gekomen en John F. Kennedy. gewoon inspirerende toespraken die mensen hebben gehouden. Maar toen kwam ik eigenlijk langs het volgende van Jim Carrey. Jim Carrey is natuurlijk een, eh, een comediant. Uh, speelt in heel veel eh, comedyfilms. daarnaast is hij een artiest. Hij schildert. hij, is een, hij schrijft boeken. En hij is ook een filantropist. En, hij geeft veel aan goede doelen. En werkt mee aan goede doelen. En deze speech hield hij voor een... Ehm, voor eh, ehm, eh, een, een, een, klas met geslaagde mensen eigenlijk van een universiteit. Eh, om ze te laten zien wat het, wat het is. Ehm, ik zal jullie een stukje laten horen van deze speech. Hij heeft net een, een schilderij tentoon tentoongesteld en daar commandeert hij, of, commenteert hij op. Ehm, ik zal Horace Silver op de achtergrond draaien heeft het toch nog een beetje een, eh, een zweertje. Painting is one of the ways, thank you. Painting is one of the ways I free myself from concern. A way to stop the world through total mental, spiritual and physical involvement. But even with that comes a feeling of divine dissatisfaction. Because ultimately, we're not the avatars we create. We are not the pictures on the film stock. We are the light that shines through. All else is just smoke and mirrors, distracting, but not truly compelling. I've often said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Like many of you, I was concerned about going out into the world and doing something bigger than myself until someone smarter than myself made me realize that there is nothing bigger than myself. My soul is not contained within the limits of my body. My body is contained within the limitlessness of my soul. One unified field. One unified field of nothing, dancing for no particular reason, except maybe to comfort and entertain itself. As that shift happens in you, you won't be feeling the world, you'll be felt by it, you'll be embraced by it. Now I'm always at the beginning. I have a reset button, and I ride that button constantly. Once that button is functioning in your life, there's no story that the mind could create that will be as compelling. The imagination is always manufacturing scenarios, both good and bad, and the ego tries to keep you trapped in the multiplex of the mind. eyes are not viewers, they are also projectors that are running a second story over the picture that we see in front of us all the time. Fear is writing that script, and the working title is I'll Never Be Enough. Now you're going to look at a person like me and say, How could we ever hope to reach those kind of heights, Jim? How can we make a painting that's too big for our home? fly so high without a special breathing apparatus. this is the voice of the ego. and if you listen to it, there will always be someone who's doing better than you. No matter what you gain, ego will not let you rest. It will tell you that you cannot stop until you've left an indelible mark on the earth, until you've achieved immortality. How tricky is this ego that it would tempt us with the promise of something we already possess. So, I just want you to relax. You know, that's my job. <laughs> relax and dream up a good life. I had a substitute teacher from Ireland in the second grade that told my class during morning prayer that when she wants something, anything at all, she prays for it and promises something in return, and, and she always gets what she wants. Well, I'm sitting at the back of the classroom, you know, thinking, wow, my family can't afford a bike, you know. So I went home and I prayed for one. And I promised I would recite the rosary every night in exchange. Broke it, broke that promise. But two weeks later, I got home from school to find a brand new Mustang bike with a banana seat and easy rider handlebars. Yeah. From fool to cool. My family informed me that I had won the bike in a raffle that a friend of mine had entered my name in without any <laughs> without my knowledge whatsoever. So that type of thing has been happening to me ever since. As far as I can tell, it's just about letting the universe know what you want and working toward it while letting go of how it comes to pass. Your job is not to figure out how it's going to happen for you, but to open the door in your head. And when the door opens in real life, just walk through it. And don't worry if you miss your cue, because there's always doors opening. They keep opening. And when I say life doesn't happen to you, it happens for you, I really don't know if that's true. <laughs> I'm just making a conscious choice to perceive challenges as something beneficial so that I can deal with them in the most productive way. You'll come up with your own style. That's part of the fun. Oh, and uh, why not take a chance on faith as well? Take a chance on faith. Not religion, but faith. Not hope, but faith. I don't believe in hope. Hope is a beggar. Hope walks through the fire and faith leaps over it. In my eyes and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Paolo Nutini met de New Shoes. Ja, het is niet heel erg jazz, maar het is wel een onwijs lekker nummer. Ehm, daarvoor hadden wij natuurlijk eh, Johnny uh, McGriff met The Worm. En uh, eh, Raul Midon met Caminando nog langsgekomen. En Tito, Puente Last Live Performance. Oye, Va. Eh, en daarvoor natuurlijk de speech van eh, Jim Carrey. Eh, ja, ik heb hem maar net zo lang laten duren als het nummer. Ik vind het een zeer inspirerende speech. het is eigenlijk wat hij zegt. grijp de kansen die, die je op je weg gaat vinden. Je hoeft niet de kansen niet echt te maken. Maar gaat continu gaan de deuren open om, om nieuwe dingen te doen. En ja, pak zoveel mogelijk beet om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Eh, wij gaan verder met het nummer, eh, ja, nog eventjes een, eh, een, een, nummer van, voor, de, voor de jarigen thuis. van de, de Muppet Show Band, Happy Birthday. hebben dus Gardinoor gehad met Beautiful Day. En nu net was het Ray Barretto met Acid. En eh, ik zal nu een, eh, een nummer draaien van Bakermat met Black Cat John Brown. What. saint met uh, eh, Gotan Project. Eh, ja, we zijn een beetje richting de lounge eh, jazz gegaan. we gaan dit uur alweer afsluiten met waar we eigenlijk het eerste uur mee begonnen zijn.